als het noodlot jouw hartje niet spaart. Pas dan op dat je daarom toch niet huilen gaat, want zo'n man is al jouw traan. to love. Als je ooit een man belooft dat je met hem trouwt, krijg je van die belofte rouw. Wees dan flink en zeg dat jij niet meer van hem houdt, want heus die man vindt wel een ander.